ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat 14 kilometer file tussen Knoop het Eemnes en Muiden. 14 kilometer geeft meer dan een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht en dat duurt waarschijnlijk tot kwart over negen eer dat de weg eh, gedeeltelijk weer vrij is. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum 7 kilometer file. Een half uur vertraging heeft te maken met een groot ongeluk op de A27 bij eh, Knoop het Rijnsweert. Op de A10 Koenplein richting de Nieuwe Meer tussen Zeeburg en Amsterdam Oud-Zuid 9 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Eh, het verkeer kan beter keren bij af- en oprit Slotervaart. Eh, door een eh, ongeluk op de A27 dus Almere-Gorkum bij knooppunt Lunette 15 kilometer stilstaand verkeer. En op de N242 Middenmeer-Alkmaar bij Sint Pancras 4 kilometer file.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 You show it no back. You showing off a text. You ain't no slightly ghetto, ghetto. She bruised, ghetto, ghetto. She five five, brown eyes. It's the leto, leto. When did you come along? Oh, you got two or three. That ain't no thing, baby girl, cause I got two with me. And we gon' all kick it, and you about to see just what a day would be if you was in the ride with go, shorties, come on, do that thing. I said, dance for me, dance for me, yeah. And all my West Coast shorties, come on, do that thing. Come on, come on, come on, come on, She still talking loud. Up. I heard her better now. She keep her thong print oh. in any weather now. No sight of a band, but I can hear the horns playing. she got me hypnotized, uh. just like that Biggie guy. Cause she been trying to prove a point since we been inside. Can we defeat it on? Just wait till we get home. heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Een mooie boot. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes Hij is niet geel en niet groen en niet rood. Hij is te groot en past niet achter in de sloot.